ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij de regio en gemeente Spanje is de Partido Popular van premier Rajoy... ondanks stemmenverlies de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid... en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeestersposten kwijt. De Partido Popular krijgt volgens de eerste uitslagen zo'n 27 procent van de stemmen. De sociaal-democratische PSOE is tweede geworden met 25 procent. De radicaal linkse beweging Podemos, die voor het eerst meedeed, is in enkele regio's derde partij geworden. Podemos was niet overal verkiesbaar. In Polen zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, heeft zijn nederlaag toegegeven en Duda met zijn zegen gefeliciteerd. Volgens exit polls kreeg Duda 53% van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Er was een tweede verkiezingsronde nodig omdat geen van beide kandidaten twee weken geleden de vereiste 50% van de stemmen wist te halen. Duda zit in het Europees Parlement voor de partij Recht en Rechtvaardigheid. De militante Sjiitische beweging Hezbollah gaat meer meevechten in de burgeroorlog in Syrië. De leider van de beweging, Sheikh Hassan Nasrallah, vindt dat het regime van president Assad meer moet worden gesteund vanwege de recente opmars van IS en Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Hezbollah vecht al twee jaar mee aan de kant van de regeringstroepen van Assad. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm voor de beste film toegekend aan Deepan van de Franse regisseur Jacques Audiard. De film gaat over een Tamil-tijger, een Sri Lankese strijder die een nieuw leven probeert op te bouwen in Frankrijk. Hij komt in een Parijse voorstad terecht waar net een bendeoorlog woedt. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, later gevolgd door regen. Komende dag begint bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.